kwam er vandaag advies van de Gezondheidsraad om alle kinderen vanaf 5 jaar in te laten enten tegen corona. En dat advies neemt het kabinet over. Meestal zijn de coronaklachten bij jonge kinderen licht. Maar sommigen krijgen het wel zwaar te pakken. En met een prik wordt die kans kleiner. Ouders staan nu voor de keus, laat ik mijn kind vaccineren of niet? Dit meisje in Pijnakker heeft het er al over gehad met haar ouders. Nou, ik wil het niet, want eh, ik vind, wil gewoon mijn lijfje gewoon houden zoals het nu is. Daar hebben jullie dus samen met elkaar over gepraat. Wat vindt u van haar idee? Ja? en mijn vrouw erbij. En ja, daar hebben we nog geen uitslag van. Dan moeten we eens kijken wat we nou echt gaan doen. Ik vind het nog lastig, eh, lastig iets. Ja, en dan kan je zeggen, ja, het is nog een kind. Maar ja, eh, ze is bijna tien, mag ze ook een mening hebben. Er is een kleine kans dat jonge kinderen een ernstige ontstekingsreactie krijgen... waardoor ze op de IC kunnen belanden. De politie van Hamburg denkt een terroristische aanslag te hebben voorkomen. Eind augustus werd een man van 20 opgepakt. Volgens de krant Der Spiegel had hij materialen om zwaar explosief mee te maken. Ook zocht hij op het dark web naar een vuurwapen en een handgranaat. Burgemeester Abu Taleb heeft excuses gemaakt voor het slavernijverleden van Rotterdam. Want ja, ook onze stad had vanaf 1600 een belangrijk aandeel in het Nederlandse kolonialisme. In de 17e en 18e eeuw groeide Rotterdam uit tot een van de grootste havens van de wereld. En dat had allemaal te maken met de banden van het stadsbestuur met de handelscompagnieën. Die weer slaven aan het werk zetten. Amsterdam maakte vorig jaar al excuses. Spanning onder de Formule 1-fans wordt Max Verstappen of Lewis Hamilton wereldkampioen. Dit weekend de beslissende race in Abu Dhabi. De Britse zender Sky Sports gooit wat olie op het vuur. Ze zonden reclame uit waarin je Verstappen ziet crashen met de tekst Vrolijke Kerst is van een crash eerder dit jaar. Maar de commercial valt niet lekker. Red Bull is extreem teleurgesteld en inmiddels zou de reclame van de buis zijn. Het weer in het zuiden wat buien, in het noorden droog. Het is een graad of 4. Vanavond en vannacht klaart het op en gaat het wat vriezen.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 en grote evenementen verbieden als het aantal coronabesmettingen stijgt. Een cafébaas in Arnhem die zijn kroeg morgenochtend om 5 uur wilde openen ziet er van af. Vanwege corona moet horeca tussen 5 uur s avonds en 5 uur s ochtends dicht. De cafébaas vond dat mensen na hun huisfeestje mooi bij hem naar de afterparty konden. Burgemeester Marcouch noemde dat asociaal en onwenselijk de politie in Hamburg zegt dat met de aanhouding van een man van 20 een grote terroristische aanslag is voorkomen. Bij hem werden materialen gevonden waarmee een zwaar explosief kan worden gemaakt. De man was volgens media bekend als geradicaliseerd bij de veiligheidsdiensten. Het weer, lokaal lichte vorst, mist en kans op gladheid. Morgen overwegend droog en 4 tot 7 graden. with a mistletoe mustache. He only laughs and plays on Christmas holidays. Steals a kiss from every miss, a man with a mistletoe mustache. Nerves are all a tingle when he kisses them, they say. They hear bells that jingle, but the bells are not on Santa's sleigh. If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care, beware, beware of the man with a mistletoe mustache. mustache. What funny character is causing quite a stir? Gets the lift with every gift, the man with the mistletoe mustache. Every critic's write up says his personality makes the girls' eyes light up just as bright as any Christmas tree. Who always runs away right after New Year's Day? But who'll appear again next year? The man with the mistletoe mustache.